8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. President Trump heeft de eh, vorige week ontslagen FBI-topman Comey... in februari gevraagd te stoppen met het onderzoek... naar de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. De New York Times heeft een memo van Comey daarover in handen. Flynn stapte in dezelfde maand op nadat openbaar was geworden... dat hij nog voor zijn benoeming contact had gehad... met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. Bij een opstootje rond de Turkse ambassade in Washington zijn gisteravond negen mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Tegenstanders van de Turkse president Erdogan raakten bij het ambassadegebouw slaags met Erdogan-aanhangers en met beveiligers. Erdogan is nu in Washington. Hij had gisteren in het Witte Huis een ontmoeting met president Trump. Adoptiedossiers van kinderen die in de jaren 80 uit Sri Lanka naar Nederland zijn gekomen zitten vol fouten. Het tv-programma Zembla meldt dat de dossiers veelal onvolledig zijn en valse identiteiten bevatten. Het zou vooral gaan om adopties van de stichting Flash. De fouten variëren van verkeerde gegevens over de biologische ouders van een kind tot aangepaste geboortedata. De VVD heeft de afgelopen jaren de belastingwet overtreden, meldt NRC Handelsblad. Volgens de krant deed de partij dat door geen inzicht te geven in de financiën van vier eigen stichtingen die geld doneerden aan de VVD. NRC schrijft dat er sinds de benoeming van partijvoorzitter Henri Keizer in 2014 minder details over de financiën zijn verstrekt, terwijl de partij had toegezegd dit juist wel te zullen gaan doen. Het aantal Nederlanders van 100 jaar of ouder is de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld. Op 1 januari waren het er 2225, meldt het CBS. De toename komt door de stijgende geboortecijfers in de vorige eeuw en doordat mensen gemiddeld langer leven. CBS verwacht dat de groei van het aantal 100-plussers doorzet, tot 4000 in 2031. Het weer bewolkt, in de westelijke helft kan een bui vallen, maar geleidelijk wordt het op veel plaatsen zonnig. Maxima komen uit tussen 24 en 29 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad nog altijd veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Zoeterwoude 10 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Helemaal dicht is de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Almere Haven en Knoopend Almere is de weg afgesloten na een ongeluk. Je kan omrijden over de A1 en de A6. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar 4 kilometer file, vertraging ongeveer een kwartier...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 you dance like Elvis? Shaka give me a cool you be like Elvis? you look like Elvis? you dance like Elvis? I said stop. give me a cool Corona. Ah, shut up. Nobody I can't take this anymore. Listen to her.